Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten enkele honderden mensen vannacht buiten slapen. Ze konden afgelopen dag niet meer doorstromen naar een andere opvanglocatie. Het COA noemt de situatie zeer zorgelijk. Het aanmeldcentrum is al maandenlang regelmatig overvol. Afgelopen nacht sliepen al zo'n 40 mensen buiten, maar dat was vrijwillig en niet omdat er geen plaats was. Bij een tankstation bij het Limburgse Wittem is een man onder zijn eigen auto terechtgekomen en levensgevaarlijk gewond geraakt. Volgens persbureau ANP viel hij uit zijn rijdende auto en kwam hij daarna onder het voertuig terecht. De brandweer haalde de man onder zijn auto vandaan, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Afgelopen dag zijn er op verschillende plaatsen lichamen van zwemmers geborgen. Naar drie van hen was gezocht. Ze blijken te zijn verdronken. In Venlo werd afgelopen ochtend ook een lichaam gevonden, meldt in Limburg. Dat blijkt ook van iemand die is verdronken. De politie concludeerde dat er geen sprake was van een misdrijf. Vanaf maandag worden verspreid wat buien verwacht... maar het is niet waarschijnlijk dat die veel kunnen betekenen tegen de droogte in Nederland. Een watertekort in de zomer is gewoon, maar het is nu groter dan normaal... en niet alleen in Nederland, maar in heel West-Europa. Om die droogte te verdrijven is een langere periode van geleidelijke regenval nodig. Sinds vandaag zit Nederland overigens officieel in een hittegolf... bij vijf dagen op rij van 25 graden en drie daarvan boven de 30 graden. Het weer, de temperatuur daalt vannacht langzaam naar een graad of 16 tot 20. Morgen opnieuw een warme dag met 30 tot 34 graden. Door een hoge luchtvochtigheid zal het broeierig aanvoelen. Na het weekend een iets lagere temperatuur en dan ook mogelijk dus wat buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. vergeet de tel kwijt. Te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. tussen donker en licht Achtergebleven daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks voor maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk, en wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt, bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht daar geweest.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 Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox. Cut to the chase, kid, 'cause I know you don't care what my middle name is wanna be naked and you're wasted.